Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer meer bedrijven failliet gegaan. Vorige maand moesten 160 bedrijven stoppen, 22% meer dan een jaar eerder. Deze sauna in Zuidwolde had het ook heel zwaar. Ze moesten flink wat spaargeld gebruiken om te kunnen blijven bestaan. Om het vaste personeel door te betalen. Dus we hebben echt alsmaar onze eigen financiële buffer, die we gelukkig hadden, daarin eh, gepompt. En op een gegeven moment is het op. Ze hebben het op het nippertje gered, maar dat is bij sommige bedrijven niet gelukt. Tijdens corona ging het aantal faillissementen juist naar beneden. Dat kwam vooral door alle steunpakketten die het kabinet uitdeelde. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zwaardere aanvallen van de Russen. doet hij in een nieuwe videoboodschap. Vooral in het oosten van het land kan het de komende tijd gevaarlijker worden. Mensen die daar wonen wordt opgeroepen om zo snel mogelijk weg te gaan. Het is het einde van een tijdperk, want vanaf vandaag hoef je niet meer langs de GGD als je zelftest positief is. Een thuistest is genoeg. Deze mensen twijfelen of dat wel een goed idee is vind het eigenlijk een beetje dubbel. Eigenlijk omdat eh, ja, toch ook is gebleken dat de zelftesten niet altijd betrouwbaar zijn. En dat heb ik ook zelf uit eigen ervaring eh, ondervonden. Nou, ik heb het idee dat corona überhaupt niet meer bestaat. Ik hoor er weinig over. Ja, China en eh, liggen ze in zo'n zaal met z'n allen volgens mij. Maar voor de rest niemand die ze er druk om maakt. Als je verkouden bent ga je gewoon weer naar werk volgens mij. Als je thuistest positief is moet je nog wel in isolatie. En een Amerikaanse vrouw had pech en geluk tegelijkertijd toen ze een kraslot kocht. In Amerika kan je die dingen gewoon uit een automaat halen, in de supermarkt bijvoorbeeld. Toen de vrouw een kraslot wilde kiezen, stootte iemand haar per ongeluk aan... waardoor ze op een verkeerde knop drukte en dus kreeg ze niet het lot dat ze eigenlijk wilde. Was maar goed ook, op haar opengekraste lot zat de jackpot van 10 miljoen dollar heb ik het weer nog. Het wordt een droog en zonnig dagje vandaag in een graad of 15. En het blijft de hele week mooi lenteweer met zelfs 20 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Twee files te melden in de regio. Ik begin op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Vanaf Purmerend een file tot aan Zaandijk. Ongeveer een kwartier vertraging. Minder goed nieuws heb ik ook nog over de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Beeldhoven is namelijk een vrachtwagen gekanteld.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 Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses débarrasse, J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. mezelf te pas. Het was ook slecht weer in Spanje.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 De baas begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb het hem praten geprobeerd Laat de zon nog schijnen, wat is er in de Genieten van hoe simpel geluk op 106.9 ZFM. Ze zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon Is niet normaal, ze viel meteen op in de zaal Dus ik ging naar haar toe, ik zei wat ga je doen Want wij hebben zo'n after met de crew Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. allerliefste sta ik op. En ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant Leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze er echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op je afgeknapt en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de tweede maand op rij is het aantal faillissementen gestegen... in vergelijking met een jaar geleden, meldt de Kamer van Koophandel. In maart waren het 160 gevallen, 22 meer dan een jaar geleden. De beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk... gaat over twee weken tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Macron heeft volgens de prognoses de eerste ronde gewonnen. Marine Le Pen wordt tweede. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's vergaderen vanavond opnieuw over de opvang van Oekraïners. Ze zullen het onder meer hebben over het aantal opvangplekken dat nog moet worden geregeld... en de financiële vergoeding van het Rijk, die nog niet rond is. Het weer droog en zonnig, maar ook wat sluierbewolking vandaag en het wordt 13 tot 17 graden.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 Oh. Don't be smart when you do it to me. Oh no no no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. MLM, follow my my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla. I can't talk alone. Oh no, no. What it feel like, what it feel like Like I know I see beat for real life, for real life In a my condo Loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go Dancing Kiss me through the cellular Kiss me through the phone Can't you see I'm into ya Can't you see I'm in love Kiss me to the cellular alone. really approve this message. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic.